12 uur. Moutschreurs met het NWS Journaal. De Franse staat neemt vanaf 2020 stukje bij beetje de torenhoge schuld over van de Franse spoorwegen, heeft president Macron bekendgemaakt. De schuld is met 47 miljard euro zo hoog dat de staat hem niet in één keer over kan nemen. Frankrijk zou dan niet meer voldoen aan de norm dat de staatsschuld hooguit 3% van het bruto binnenlands product mag zijn. Het is al een tijdje erg onrustig bij de Franse spoorwegen vanwege een mogelijke privatisering. Maar die plannen zijn dus nu van de baan. Boze Ajax-supporters hebben in Amsterdam urenlang de spelersbus tegengehouden bij de Johan Cruijff Arena. Zo'n 150 fans stonden de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV, die afgelopen avond landskampioen werd. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend, er was ook politie. Directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag stapten uit om met de fans te praten. En kort na tien uur mocht de bus weer doorrijden. De Russische onderzoeksjournalist Maxime Borodin, die vrijdag uit het raam van zijn woning was gevallen, is overleden. Hij raakte bij zijn val van de vijfde verdieping zwaar gewond en is niet meer bij kennis geweest. Volgens de autoriteit heeft hij zelfmoord gepleegd. Maar de hoofdredacteur van de nieuwssite waarvoor hij schreef betwijfelt dat. De 32-jarige Borodin schreef de laatste tijd veel over de dood van Russische huurlingen die meevochten in Syrië. Daar kwamen mogelijk 200 Russen om bij bombardementen door de internationale coalitie. Die wordt geleid door Amerika. Twee oud-medewerkers van de MIVD vrezen voor hun leven door informatie die Marco Kroon naar buiten heeft gebracht. Kroon vertelde eerder dit jaar over een geheime operatie in Afghanistan. De MIVD'ers zeggen dat ze zelf en hun families nu gevaar lopen... en daarom spannen ze een rechtszaak aan. Het weer op sommige plaatsen kan wat regen vallen. Vannacht kan het lokaal nevelig worden bij minima rond 9 graden. Morgen eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui.